Dijkers met het NOS-journaal. Aankomend president Trump heeft nieuwe namen bekendgemaakt die in zijn nieuwe regering moeten komen. Zo schuift hij veteraan en Fox News-commentator Pete Hexet naar voren als de nieuwe minister van Defensie. Tesla-baas Elon Musk moet een zogenoemd ministerie van overheidsefficiëntie gaan leiden. Dat ministerie bestaat momenteel nog niet, maar moet volgens Trump worden opgericht om de overheid efficiënter te laten werken en onnodige uitgaven te verminderen. De premies voor de basisverzekering voor de zorg zijn bekendgemaakt. Bij de grote verzekeraars gaat de premie volgend jaar omhoog met zo'n 10 euro per maand. Het maandbedrag ligt daardoor bij de meeste verzekeraars rond de 156 euro. Dat gemiddelde kondigt het kabinet al aan op Prinsjesdag. De zorgpremie stijgt vooral doordat de prijzen in de zorg en het loon van medewerkers zijn gestegen. Zorgverzekeraars waarschuwen dat de premie in de toekomst nog verder zal stijgen... en roepen op tot maatregelen om dat te voorkomen. In Apeldoorn is vannacht een fietser aangereden door een politieauto. Die was op dat moment onderweg naar een spoedmelding. De fietser raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend rijden er bijna geen treinen in Noord-Holland... en in delen van Flevoland, Zuid-Holland en Utrecht. Werknemers van spoorbeheerder ProRail gaan staken voor een hoger loon... op de verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar. Daardoor rijden er in heel Noord-Holland geen treinen... Maar ze er ook minder treinen rijden in Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Na 9 uur wordt de dienstregeling weer opgestart. Maar omdat het tijd kost, kunnen er de rest van de ochtend nog treinen uitvallen. Het weer is droog met plaatselijk wat mist bij 3 tot 7 graden. Vanochtend in het zuiden eerst nog wat mist.